Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om 5 tot 10 personen. En zijn er zes ambulances naar de terminal gekomen. Het is onduidelijk hoe lang ze in de container hebben gezeten. Een studentenontgroening in Groningen is verkeerd afgelopen. Volgens de Volkskrant zijn er studenten flauwgevallen en werden ze onwel wel toen ze een tijd voorovergebogen op elkaar moesten zitten. De studentenvereniging Albertus Magnus had dat moeten melden bij de Unie, maar blijkt nu dat ze dat niet hebben gedaan. Ook dit jaar is Prinsjesdag anders dan anders. Net als vorig jaar zwaaien de koning en koningin niet naar het publiek vanaf het balkon op Paleis Noordeinde. Komt door corona, ze zijn bang dat het te druk wordt met oranje fans. Eerder werd al bekend dat de Gouden Koets geen rondje rijdt door Den Haag en de troonrede in een extra grote zaal wordt gehouden. Uberchauffeurs moeten in loondienst. Het bedrijf mag ze van de rechter niet meer als zelfstandigen ritjes laten maken, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Uber is een werkgever en moet ook de chauffeurs betalen volgens de taxi, cao, met pensioenopbouw, sociale premies, eh, vakantiedagen. Volgens de rechter zijn de taxichauffeurs namelijk helemaal niet zo zelfstandig. Uber gedraagt zich gewoon als een werkgever. Die bepaalt de tarieven, die bepaalt wie er toegang heeft tot het platform. Een app en een algoritme die zeggen waar je heen moet en hoe je je werk moet uitvoeren Uber gaat in hoger beroep. Volgens het bedrijf vinden de chauffeurs het juist fijn dat ze kunnen werken als ze daar zin in hebben. Het weer. Soms zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 21 vanmiddag. Morgen geregeld zon en warmer ook 21 tot 26 graden.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 This time, no, right it through. Gotta be brave, caught between the sunlight and the cave. I must choose. Coming of age, even my mistakes have turned the page. One fine days today. One fine day. sex In bed, but I don't wanna stop it.